Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft 108 mensen aangehouden... in een grote operatie tegen kinderporno op internet. Het onderzoek heeft een half jaar geduurd. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie... gaat het om een van de grootste kinderporno-onderzoeken ter wereld. De verdachte deelde de kinderporno op het dark web... een stuk van het internet dat alleen met speciale software bereikbaar is... Onder andere Amerikaanse deskundigen hebben geholpen de verdachte op te sporen. Of het netwerk ook buiten Brazilië actief was, is niet bekendgemaakt. Catalonië is en blijft een belangrijk onderdeel van Spanje. Dat heeft de Spaanse koning Felipe gezegd. Het is de tweede keer dat de koning in het openbaar reageert... op de nasleep van het onafhankelijkheidsreferendum in de regio. De Spaanse centrale regering heeft aangekondigd de komende dag de controle over te nemen in Catalonië. Hoe dat zal verlopen is nog onduidelijk. Na een universiteitsgebouw in Rotterdam en een school in Hoeve... blijft ook een middelbare school in Krimpen aan de IJssel dicht... vanwege zorgen over de vloerconstructie. Dat heeft het schoolbestuur in een brief laten weten aan de ouders. In het hele land worden gebouwen extra gecontroleerd. Aanleiding is het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei. Dat kwam door een ondeugdelijke vloer. De politie koopt de komende jaren voor snelle achtervolgingen 140 Audi's, dat meldt de Telegraaf. De huidige Volvo-stations worden vervangen door de A6 Avant. Aanschaf, onderhoud en reparaties van de auto's kosten de politie de komende jaren zo'n 10 miljoen euro. Eerder werd al bekend dat de gewone politieauto's die door de wijk rijden geleverd worden door Mercedes. Opvallend is dat de snelle Audi's die de politie nu besteld heeft ook in trek zijn bij plofkrakers. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat regenen. In de middag opklaringen, maar ook buien. Het wordt zo'n 16 graden.